Nieuws van 11 uur. Dielke met het NOS-journaal. In Griekenland worden morgen de levensmiddelen een stuk duurder. Griekse media hebben een lijst gepubliceerd met producten die vallen onder het nieuwe btw-tarief van 23 Daarop staan onder meer vlees, koffie, suiker en zuivel. De btw-verhoging is afgesproken met de internationale geldschieters en gaat morgen in. Het is een van de maatregelen die Athene moet doorvoeren om aanspraak te kunnen maken op een nieuw steunpakket. Het Griekse ministerie van Financiën heeft berekend dat de verhoging de schatkist alleen dit jaar al 800 miljoen euro extra oplevert. Er zijn dit jaar veel meer eikenprocessierupsen dan vorig jaar, meldt de website Natuurbericht. Gemiddeld zijn er zo'n 30% meer rupsen en op sommige plaatsen ligt dat percentage beduidend hoger. Door bezuinigingen worden de rupsen op veel plaatsen niet of nauwelijks meer bestreden. Ze veroorzaken dit jaar ook meer overlast. Door de warmte van de afgelopen tijd hebben veel rupsen hun nest verplaatst naar de voet van een boom. Bovenin de takken zijn verlaten nesten achtergebleven. Die kunnen wegwaaien en op mensen terecht kunnen komen. Islamitische staat heeft in Libië drie Afrikaanse christenen ontvoerd. De terreurgroep maakte de ontvoering bekend op sociale media... en toonde als bewijs foto's uit de paspoorten van de slachtoffers. Het gaat om mannen uit Ghana, Egypte en Nigeria. Ze zouden zijn ontvoerd in een Noord-Libische stad die bekend staat als een bolwerk van IS-aanhangers. Wat er met de drie is gebeurd is niet bekend. En bij een eenzijdig auto-ongeluk in de buurt van Roosendaal zijn vanochtend vroeg twee doden gevallen. De wagen met drie jonge mannen erin knalde in het dorp Hoeven tegen een boom. Twee van de mannen overleden ter plaatse, de derde werd uit de auto geslingerd en raakte zwaar gewond. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het weer op veel plaatsen regent het, maar in de loop van de dag klaart het op.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 All That I Need Is Love. altogether totally absurd thoughts and just walk away. Well, I've said all that I can't say, but I'm still dreaming of the day that I will find my love. away the day that I will find my love. away the day I will find my love. Ja, als u zich zojuist afvroeg wat uh, al die sirenes waren buiten. Er is uh, op het schijfvlak uh, een Mazda in een Marshallwagen gereden. Lees ik net. Ehm, ja, vandaag... Eh, ja, dus er moest eventjes wat controle plaatsvinden. Eh, vandaag is mijn, eh, mijn kleine nichtje jarig. Dus ja, dan, dan moet ik eventjes wat, wat draaien natuurlijk. Een Winston, Winton Marsalis met Happy Birthday. En daarna ehm, de Muppet Show met Happy Birthday. went down to St. James Infirmary. Saw my baby there, stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let her go, let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain so the boys will know that I died standing pat. Infirmary, Louis Armstrong. Volgende nummer Diana Kroll, Desperado. table, but you only want the ones that you can't get. Desperado. before it's too late. op. Eh, momenteel met het weer. Het regent echt pijpenstelen. Um, ehm, maar vanaf half 1 wordt het beter. We gaan verder. Het is alweer een tijdje terug. De Equinox. Summer Equinox. 20 juni. John Coltrane met Equinox. dat was dus John Coltrane met e- Equinox. In hoop op beter weer. Breezy, Wouter Hamel. Jody smiles, the room lights up. all night they fall. is een Nederlands blokje afgetrapt met Breezy. Nu krijgen we Bruut. Chaco. day. Like the joy of tasting a dewdrop rains. Don't let it slip try to make Zo zie je maar weer. Een beetje goede gedachten, zonnige gedachten.